Zuid-Korea gaat nu langs de bestandslijn met Noord-Korea... via luidsprekers keihard anti-Noord-Koreaanse slogans uitzenden. En verder wordt de handel met het noorden stilgelegd. Deze maatregelen hebben in het noorden weer geleid tot een woedeuitbarsting. En Noord-Korea heeft met aanvallen op Zuid-Koreaans eigendom gedreigd. In het tv-debat van RTL hebben de leiders van de vier op het papier grootste partijen een paar keer flink naar elkaar uitgehaald. Zo opende PVV-leider Wilders de aanval op PvdA-leider Cohen over de immigratie en integratie. Cohen reageerde met de opmerking dat de rechtsstaat bij Wilders niet in goede handen is. CDA-leider Balkenende benadrukte dat de VVD kil wil saneren. En VVD-leider Rutte zei dat ouderen er juist bij het CDA flink op achteruit gaan. Kijkers riepen Rutte uit tot winnaar van het debat, gevolgd door Cohen. De vulkaan op IJsland lijkt tot rust te zijn gekomen. Er komt geen as of lava meer uit de krater. Wel waarschuwen deskundigen dat het nog te vroeg is om te zeggen dat het vliegverkeer geen last meer van de vulkaan zal hebben. Vorige maand zaten miljoenen reizigers vast op vliegvelden, omdat een deel van het Europese luchtruim vanwege de vulkaanas was gesloten. Bij een ongeluk in Utrecht zijn vannacht twee mensen om het leven gekomen. Vier mensen raakten ernstig gewond bij de botsing tussen twee auto's. Het ongeluk gebeurde op de kruising van de Braaiendreef en de Loevenhoutse dijk in Utrecht. Hoe het ongeluk is gebeurd kan de politie nog niet zeggen. Cabinepersoneel van British Airways heeft voor vijf dagen het werk neergelegd. Gisteravond mislukte een poging om alsnog een akkoord tussen de vakbonden en de directie te bereiken. British Airways wil bezuinigen omdat het bedrijf het laatste jaar een half miljard euro verlies leed. Wat de gevolgen zijn van de